voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Financiële influencers houden zich lang niet altijd aan de regels. Finfluencers heten ze, mensen die op social media informatie delen over beleggen. Op zich prima dat ze dat doen, zegt toezichthouder AFM, maar dan moeten ze ook wel het hele verhaal vertellen. Wat er mis kan gaan is dat je uiteindelijk veel geld verliest. Eh, die finfluencers die spreken niet over schoenen of over make-up, het gaat over financiële producten. En dat zijn ingewikkelde producten die direct van invloed kunnen zijn op jouw portemonnee. Zo zijn influencers niet altijd neutraal en transparant, zegt de toezichthouder. Het komt bijvoorbeeld voor dat zij aanbevelingen doen waar ze zelf een belang bij hebben. Bijvoorbeeld dat ze een vergoeding krijgen als een klant ergens een beleggersrekening opent. Ruitenkrabben, gladheid en rijp op de bovenleidingen van treinen. Het vriest op veel plekken en dat leidt tot problemen. Zo rijden er minder treinen rond Amersfoort. Die kunnen nog wel een paar uur duren. Ook op andere trajecten kunnen treinen later vertrekken of aankomen. In Rotterdam gaan 100 studenten deze kerstvakantie de zorg in. Op veel plekken zijn er extra handjes nodig. De mbo- en hbo-studenten gaan zo'n vijf weken aan de slag. Ze krijgen dus ook vrij van lessen om te helpen. Daar verdienen ze dan weer studiepunten mee. De organisatie had niet verwacht dat zoveel studenten zich zouden aanmelden. We zijn echt heel blij dat er in zo'n korte tijd, want we zijn echt vorige week begonnen met een oproep eh, aan de studenten of ze zich op willen geven. binnen twee dagen hadden we meer dan 100 studenten die zich aangemeld hebben. Eh, dus ja, hartstikke tof en superleuk om te horen hoe enthousiast de studenten zijn om te komen helpen. Studenten helpen mee in verpleeghuizen en de psychiatrie. Voor iedereen die gefrustreerd is door de nieuwe lockdown in Nederland... de Omicron-variant is voor een aantal YouTubers inspiratie geweest... voor een lekker meezingnummer. Het heet O Omicron en is geschreven op de melodie van OO Den Haag. O Omicron, variant achter de duinen. Die vlekken op met je lockdown en gezaak. Het liedje is al meer dan 116.000 keer aangeklikt op YouTube. En dan het weer. Het is koud en op sommige plekken ook mistig. Overdag trekt die mist weg, maar de zon breekt niet overal door.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 Eén telefoontje en de jongen is weg. Deze zou ik strak, maken, los er in bed. Losser in bed. Of ik hitter en forgetter, met die hitte is dat forever. Ik ben om mijn cheddar, fuck die glitter en die klemmer.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 die betrokken waren bij de Bulgarenfraude. De ronseling in het verleden van Bulgaren om hier toeslagen aan te vragen. Drie pluimveebedrijven in Limburg worden geruimd vanwege vogelgriep. Het virus is op één bedrijf gevonden... maar het personeel werkte ook op de andere twee bedrijven. Financiële influencers houden zich lang niet altijd aan de regels, zegt de autoriteit Financiële Markten. Mensen die op sociale media advies geven over financiën... zeggen soms bijvoorbeeld niet dat ze worden betaald om een product aan te prijzen. Het weer hier en daar blijft de mist de hele dag hangen. In de rest van het land breekt de zon door en het wordt vandaag min 1 tot plus 3 graden. glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby is gone. I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, the New Year's night. Friends and relations, some some new years. We'll find you home. There'll be no more sorrow, no grief i I'll be happy.